uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 150 asielzoekers die bij het aanmeldcentrum in Ter Apel al meerdere dagen buiten hebben moeten slapen... zijn gisteravond met bussen naar Apeldoorn gebracht. Dat meldt de krant De Stentor. In Apeldoorn kunnen ze in twee sporthallen terecht waar ze vier dagen kunnen blijven. Daarna moeten ze naar Doetinchem. Ondanks de overplaatsing slapen er vannacht volgens het COA weer 700 mensen buiten in Ter Apel. Bijna heel Zuid-Holland rijden vandaag geen treinen door een staking van NS-personeel. Dat zal volgens de NS tot veel hinder leiden, ook buiten de regio West. De NS verwacht dat de treinen vanuit andere regio's rijden tot de stations Haarlem, Hoofddorp, Alphen aan de Rijn, Gouda en Lage Zwaluwe. Er worden geen NS-bussen ingezet. Zo'n 120 gemeenten zijn hard op zoek naar een nieuwe gasleverancier. Ze mogen vanaf 10 oktober geen zaken meer doen met Gazprom... zodat de Russische oorlogskas niet meer wordt gespekt. Maar dat pakt averechts uit, meldt Nieuwsuur. Ook andere aanbieders leveren Russisch gas, maar dan tegen een hogere prijs... waardoor Rusland er zelfs meer aan verdient. Nick en Simon stoppen komend voorjaar als popduo. De afgelopen maanden waren er al geruchten over een mogelijke breuk tussen de 38-jarige Volendammers. Zo hadden ze tijdens tv-optredens nauwelijks nog interactie met elkaar. Voordat ze uit elkaar gaan komt er nog wel een afscheidstournee en een verzamelalbum met hitsingles... zoals Kijk Omhoog, Pak Maar Mijn Hand en Rosanne. AZ heeft een plek veroverd in de Conference League. In Portugal wonnen de Alkmaarders met 2-1 van Gilles Vicente. Vorige week won AZ thuis al met 4-0. FC Twente redde het niet. Thuis in Enschede werd het eerder op de avond 0-0 tegen Fiorentina. En dat was niet genoeg na de 2-1 nederlaag vorige week in Italië. Het weer, veel bewolking, met name in het oosten ook enkele buien, mogelijk met onweer.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 We share a special feeling. I hope the music never ends. Mm -hmm. You love takes on new meaning. van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Niemand heeft het antwoord waar je al lange tijd naar zoekt. Maar je durft ook niet te vragen. Om niemand die dat doet. Geluk zit binnenin je maar je hart is in de war. Je hebt alles dat je lief is, toch zijn de dagen zwart. Je bent niet alleen, nee nooit meer alleen. of you every step of the way.